Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie gaat onderzoek doen naar islamitische basisscholen... die zijn aangesloten bij de scholenkoepel ISBO. Nieuwsuur en NRC melden gisteren dat de scholen een lesboek gebruiken... waarin staat dat jongens en meisjes elkaar niet mogen aankijken... en dat Allah homoseksualiteit veroordeelt. Minister Slop wil dat de inspectie nu kijkt... of de scholen wel genoeg doen aan burgerschaponderwijs. PvdA en VVD pleiten in reactie op de berichtgeving... voor een aanpassing van artikel 23 van de Grondwet... over de vrijheid van onderwijs. De rente gaat weer omlaag, heeft de Europese Centrale Bank bekendgemaakt. De rente die banken moeten betalen voor de overtollig kasgeld... gaat van 0,4 naar 0,5 En verder gaat de bank weer staatsobligaties opkopen. De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft het voorstel voor een aangepaste versie van de stint afgekeurd. Het voertuig dat door kinderdagverblijven werd gebruikt om kinderen in te vervoeren is op essentiële punten verbeterd. Maar volgens de dienst zijn er nog tekortkomingen en die wegen zwaarder. Zo zijn er in de nieuwe stint 10 zitplaatsen, terwijl dat er maar 8 mogen zijn. Ook kan de elektrische car 20 km per uur. De RDW wil dat dat beperkt wordt tot 17 km per uur. Vorig jaar september gebeurde er een ongeluk met een stint bij een spoorwegovergang in Os Bos... dat aan vier kinderen het leven kostte. Vanaf volgende week worden er weer zondagsdiensten gedraaid in ziekenhuizen voor een betere CAO. Werk voor niet spoedeisende zaken wordt dan een dag lang neergelegd. De bonden eisen een loonsverhoging van 5 En ook willen ze goede afspraken over arbeids- en rusttijden. Kim Kleisters keert volgend jaar terug op de tennisbaan. Ze maakte haar entree via een Instagram-filmpje bekend. En daarin zegt ze dat ze niet meer fulltime moeder wil zijn... en haar tenniscarrière weer wil oppakken. De Belgische is inmiddels 36. Ze won van 1997 tot 2013 vier keer een Grand Slam-toernooi. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Kan af en toe wat regen vallen. Morgen begint ook met een enkele bui. Later wordt het droog. Zonnige periode erbij en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er op de wegen vanuit Amsterdam naar Den Haag en naar Den Bosch. Zo staat het vast op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Maarsen en knooppunt Ouderijn heb je een half uur vertraging na een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Dat gebeurde op de parallelbaan. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je 20 minuten op oponthoud tussen Hoofddorp en Hoogmade. Er was ook een ongeluk gebeurd op de A4 richting Den Haag, maar de weg is wel weer vrij. Wat ook opvalt is de A7 Horen richting Zurich bij Brezandijk. Een kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. En op de A27 van Utrecht naar Almere heb je ook een kwartier op onthoud.